Van de 2000 aanvragen zijn er tot nu toe nog geen 200 behandeld. Het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat de schades beoordeelt, zegt dat ze anders gaan werken om het proces te versnellen. De meeste singles zijn haast kansloos op de woningmarkt. Een hypotheekadviseur heeft het uitgezocht, maar iets meer dan 2% van het aanbod op de woningmarkt is bereikbaar voor mensen zonder relatie. In het midden en westen van het land ligt dat percentage nog veel lager. In de grote steden zijn ze helemaal kansloos. Twee verdieners hebben juist iets meer keuze gekregen. Inmiddels is dik een derde van de koopwoningen betaalbaar voor koppels. In Frankrijk is een man overleden tijdens een livestream. Daarin was te zien dat hij urenlang werd mishandeld en vernederd door twee anderen. Toen zij doorkregen dat de man dood was, ging de stream offline. Het slachtoffer van 46 had dik een miljoen volgers en maakte video's waarin hij zichzelf liet martelen. Kijkers konden betalen om hem bijvoorbeeld te laten slaan of wurgen. En zo klonk het vanochtend op Rotterdam Centraal. DJ La Fuente stond een verrassingssetje te draaien. Op filmpjes is te zien dat mensen op weg naar werk en reizigers die naar het vliegveld gaan... even stoppen om een paar minuten te dansen. Het optreden van La Fuente was niet aangekondigd. Vermoedelijk is hij gevraagd door de organisatie van de Eureka Week. Dat is de introweek voor nieuwe studenten van de Erasmus-Unie in Rotterdam. Heb ik nog het weer. In het noorden wat meer zon dan in het zuiden. Maar in de loop van de middag wordt het ook daar steeds beter. Aan de kust wordt het een graad of 21. In het binnenland maximaal 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Uitgelopen werkzaamheden veroorzaken file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Hoogmade en Hoofddorp 11 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Er zijn twee rijstroken dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Kaagdorp en Knopend Burgerveen. Daar staat nu 3 kilometer file met een kwartier vertraging.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 Honey, I'm feeling in love again. was een Engelse rockgroep opgericht in 1963 met singer-songwriter Ray Davis, zijn broer en leadgitarist en zanger Dave Davis en bassist Peter Kwarf. De nummers uit hun beginperiode waren toonaangevend voor rock'n'roll in het midden van de jaren 60 en albums zoals Face to Face, Something Else, Village Green staan dan ook hoog aangeschreven bij fans en muziekcritici.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 Het was Adele met Easy On Me. Wij hebben per direct een facture voor een vrijwillige badenmedewerker voor minimaal twee dagdelen. En dat is vijf uur per week. Zowel in de ochtend als in de middag. En op oproepbasis, vooral voor vakanties. Wil jij jouw sociale vaardigheden inzetten, mensen ontmoeten, te woord staan, helpen, onderdeel zijn van een team... Je bent goed in plannen en je kunt overweg met de computer een zeer afwisselende baan in een dynamische omgeving met betrokken collega's. Lijkt het je leuk om als vrijwillige baliemedewerker te komen? Stuur dan een bericht naar Paulien via e-mailadres p.honner h e at voor een gesprek over de mogelijkheden binnen Pluspunt. Bluff, zo stil. you're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my heart. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Dit was Your 16 van Johnny Burnett. De volgende is Chris Cap, Liar Liar. Village People is een Amerikaanse discogroep die vooral in de jaren 70 van de 20e eeuw succesvol was. De groep is vernoemd naar Greenwich Village, een grote uitgaansbuurt voor homo's in New York, waar groepsleden vaak kwamen.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 Let me be Dit was Lorde met Royals. Ken je iemand met een psychische kwetsbaarheid? Een partner, een ouder, een kind, vriend of een buur? Of ben je gewoon nieuwsgierig? De Verhalenkaravaan is een plek van ontmoeting, herkenning en erkenning. Je mag je verhalen delen, maar alleen luisteren kan ook. Samen maken we ruimte voor echte gesprekken, een lach en een verbondenheid. Je bent van harte welkom en neem vooral iemand mee. En wanneer is het? Het is woensdag 24 september van 7 tot 9 uur s avonds.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 Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days ago. care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. The only days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby? ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby used to me a letter. When she wrote me a letter. time to take a fast drink. Het zit er weer op voor dit uur. En ik hoop u weer terug te zien na de boodschappen en het nieuws.